Er worden meer dan een miljoen mensen verwacht. Vorige week zei de gemeente dat Oranje alleen bij winst een rondvaart door de Amsterdamse grachten zou krijgen. Het Nederlands elftal is onderweg naar huis en landt aan het eind van de middag op Schiphol. In Groningen zijn twee militairen opgepakt omdat ze een portier van een uitgaansgelegenheid hadden mishandeld. Volgens de politie vielen de mannen van 25 en 27 jaar twee vrouwen lastig. De portier sprak hen daarop aan, waarna hij klappen kreeg en de militairen er vandoor gingen. Ze werden uiteindelijk opgepakt door een paar agenten. Volgens de politie hadden de militairen ook een rookpot en twee oefengranaten op zak. Omdat ze voor defensie werken zijn ze overgedragen aan de marechaussee. Het noodweer dat over Nederland trekt heeft in Zuid-Limburg veel overlast veroorzaakt. Bij politie en brandweer stroomden de meldingen binnen over omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. Politie en brandweer hadden extra mensen opgeroepen om assistentie te verlenen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen door het noodweer. Het KNMI had vanmorgen al een waarschuwing afgegeven voor extreem weer met zware onweersbuien, veel neerslag en windstoten tot 100 km per uur. Nederlanders zijn vorig jaar meer frisdrank, water, sap en siroop gaan drinken. Frisdranken zijn het populairst. Per hoofd van de bevolking werd meer dan 100 liter frisdrank gedronken. Een stijging van bijna 4 procent. De frisdrankindustrie denkt dat de stijging ook te maken heeft met het grote aantal nieuwe frisdranken, hoewel de consument wel merkend trouw was. Het weer vanuit België trekken pittige onweersbuien over het land met kans op hagel en zware windstoten. Voor de buien uit kan het in het oosten en noordoosten nog 32 graden worden. In het zuidwesten wordt het maximaal 24 graden.